moet met het RWS Journaal. In het grensgebied van Irak en daarbij zijn aan de Iraanse kant zeker 61 doden en meer dan 300 gewonden gevallen. Verschillende dorpen raakten beschadigd en op sommige plaatsen is de water- en stroomvoorziening uitgevallen. Volgens een hulpverlener durven veel mensen hun huis niet meer in, uit angst voor naschokken. In Iraks Koeristan, waar het epicentrum was, zijn zeker vier mensen omgekomen. De schok werd gevoeld tot in het zuiden van Turkije en tot in Israël. De Nederlandse kustwacht waarschuwt voor een onbemand zeiljacht op de Noordzee dat stuurloos ronddobbert. De eigenaar was in problemen gekomen en is van boord gehaald door de kustwacht. Het schip moet worden weggesleept door bergers, maar die komen pas in actie als ze daarvoor opdracht krijgen. Het komt bijna nooit voor dat een schip zo lang stuurloos ronddobbert, zegt de kustwacht. Die stuurt niet iedere vier uur de coördinaten van het schip door aan de omliggende scheepvaart. President Trump heeft zich laten manipuleren door zijn Russische collega Poetin. Dat zeggen een oud-CIA-directeur en oud-leider van de gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten... die onder Obama dienden. De manipulatie blijkt volgens hen uit de opmerking van Trump eergisteren... dat hij Poetin gelooft als hij, zich, als hij zegt dat hij zich niet heeft gemeend in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De oud-medewerkers van Obama noemen dat opmerkelijke goedgelovigheid. In Zeeland zijn de laatste week dode zeehonden aangespoeld, bijna iedere dag één. De dieren zijn volwassen en ogenschijnlijk gezond. Ze hadden gevulde magen en geen verwondingen, zegt het reddingsteam Zeedieren. Wat de dieren is overkomen is onduidelijk. De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht gaat de doodsoorzaak onderzoeken. Het weer, vooral in de kustprovincies, komen vannacht nog buien voor. De temperatuur daalt naar zo'n 4 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Af en toe valt er nog een bui.